Deed de de love. La de loop de loop de love. de Er lagen kleren op de grond. De vonken vlogen in het rond. Je deed echt alles wat ik vroeg. Ook dat ik kreeg maar geen genoeg. En toen ik moe was, maar daar. zag ik mijn geld. Je liet me zingen, loopie loo.